Kees Groot met het NOS-journaal. De Duitse komiek Jan Beumerman heeft politiebewaking gekregen bij zijn huis in Keulen. Hij zou zijn bedreigd door aanhangers van de Turkse president Erdogan... die gisteren aangifte deed tegen de komiek vanwege belediging. Beumerman maakte in een gedicht de Turkse president belachelijk... en maakte hem uit voor onder meer geitenneuker. Erdogan was daar woedend over en deed aangifte. Bij het OM in Duitsland waren toen al tientallen aangiften en klachten binnengekomen... vooral van Turken in Duitsland. Luchtverkeersleiders zorgen voor veel hinder op Belgische vliegvelden. Ze melden zich systematisch ziek na een oproep van de gilde van luchtvaartleiders. Onderhandelingen over een sociaal akkoord voor de luchtverkeersleiders zijn vastgelopen. Op de site van Brussel Airport staat dat al het vliegverkeer naar en van Zaventem is afgelast. Ook regionale vliegvelden hebben last van de actie. De twee Algerijnse mannen die eind vorige maand samen met de Franse terreurverdachte Anis B. in Rotterdam werden gearresteerd, blijven langer vastzitten. De twee worden verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie. Een derde verdachte, die tegelijkertijd werd opgepakt, is al eerder vrijgelaten. Anis B. wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terreuraanslag in Frankrijk. De officiële uitslag van het Oekraïne-referendum wijkt nauwelijks af van de uitslag die afgelopen woensdagavond bekend werd gemaakt. De kiesraad meldt dat de opkomst ruim 32% was, 61% stemde tegen het verdrag. De kiesraad zal later evalueren of het verstandig is geweest dat sommige gemeenten wel en andere niet tussentijds opkomstpercentages doorgaven. Ook wordt er bekeken of de layout van het stembiljet beter kan. Volgens sommigen was die verwarrend. Het weer bijna overal droog en zonnig. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst in het noorden nog regen, maar later droog bij maxima tussen 13 en 16 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 vanaf Amsterdam naar Apeldoorn over 4 kilometer tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Naar Den Bosch op de A2 vanuit Utrecht over 10 kilometer tussen Culemborg en Waardenburg. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Burgerveen en Hoogmade. Op de A7 Zaandam richting Horen file rijden tussen Zaandam en Purmerend. Op de A9 Alkmaar Diemen tussen Battenvoerdorp en Afrit AMC. Op de A15 ligt rommel op de rijbaan vanaf Rotterdam naar Gorkum. Over 9 kilometer tussen Hendrik Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. Op de A27 Gorkum Almere over 6 kilometer tussen Lunetten en Beeldhoven. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Beeldhoven en Rijnsweert over 4 kilometer. Bij Wassenaar staat in beide richtingen file op de A44 en op de N44, zo'n 3 kilometer.